Mariette Krol met het NOS Journaal. De Europese Commissie wil dat de EU-landen samen gas gaan inkopen. Dat is een van de nieuwe plannen van de Commissie tegen de hoge energieprijzen. Afgelopen zomer dreven de EU-landen de gasprijs op... door tegen elkaar op te bieden bij het vullen van hun gasvoorraden. Om dat in de toekomst te voorkomen... wil de Commissie dat zeker 15% van de Europese gasvoorraad... gezamenlijk wordt ingekocht. Donderdag praten de regeringsleiders erover in Brussel. De Tweede Kamer wil dat het kabinet excuses maakt voor het Nederlandse slavernijverleden. Voor het eerst heeft een meerderheid van de Kamer zich hier openlijk over uitgesproken. Kamerleden van D66, CDA, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Volt en Bijeen... maakten in augustus een reis naar Suriname, Curaçao en Bonaire... en geven het kabinet nu in een brief het advies om excuses te maken namens de Nederlandse staat. Rijke landen betalen arme landen niet genoeg om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Volgens Oxfam Novib negeren de rijke landen een wereldwijde afspraak die ruim 10 jaar geleden is gemaakt. Ze hadden afgesproken vanaf 2020 ieder jaar 100 miljard dollar te geven voor klimaatmaatregelen. Maar volgens Oxfam Novib is er tot nu toe maximaal 24 miljard toegezegd. Er is wel meer geld beloofd, maar dat zijn leningen en geen giften. En de eerste wedstrijden om de KNVB-beker zijn gespeeld. In de eerste ronde verloren vanavond bijna alle amateurclubs hun wedstrijd. Alleen Urk won met 2-0 van Staphorst en gaat door. Eredivisieclub Heerenveen had moeite met de amateurs van Hoek uit Zeeland. De Vriezen wonnen pas in de verlenging met 4-2. Roda JC en Heracles hadden na een 2-2 gelijkspel zelfs strafschoppen nodig om de wedstrijd te beslissen.